Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Begin je volgend jaar aan een studie in het hoger onderwijs, dan krijg je weer stufie. Dat het terug zou komen, dat wisten we al. Maar nu heeft de Eerste Kamer er ook een krabbel onder gezet. Dat betekent dat alle studenten een vast bedrag per maand krijgen... en de definitieve exit voor het leenstelsel. Want daar was veel kritiek op, weet mijn collega Wilco. Studenten bouwen enorme schulden op, tienduizenden euro's... kunnen ook minder geld lenen voor hun huis. Het levert ook allemaal heel veel stress op aan studenten. Ja, en vandaar dat ze nu toch weer voor die eh, basisbeurs zijn. Voor studenten die een eigen crib hebben gaat het om 275 euro per maand. Thuiswonende studenten krijgen 110 euro. Zeven AZ-supporters staan voor de politierechter... vanwege de rellen in het AZ-stadion van vorige maand. Er zijn celstraffen van een paar dagen en taakstraffen opgelegd. Nadat ze met AZ door West Ham United uit de Conference League waren gegooid... bestormden ze een uitvak met Engelse fans en dat ging er hardhandig aan toe. Guido van NOS Sport is bij de rechtbank en hoorde de verhalen van de verdachte aan. Nou ja, ongeveer een krappe drie weken later denken ze... Eh, de meesten hebben ook al sinds die tijd in hechtenis gezeten... van ja, dat had ik nooit moeten doen. Maar ja, dan is het kwaad al geschied. Snelle geeft één talentvolle act een contract bij zijn platenmaatschappij Lieve Jongens. Via een demo kunnen mensen zich aanmelden. En kiezen hij en zijn team iemand die een debuutsingle mag gaan uitbrengen. Volgens Snelle is het belangrijk om kennis door te geven en talent de kans geeft te geven om door te breken. Zo heeft hij zelf vroeger ook een kans gehad, zegt hij. En veel paparazzi op de stoep bij de rechtbank in Londen nu. Prins Harry is daar omdat hij een zaak heeft aangespannen tegen de Britse krant The Mirror. Hij zegt dat hij is afgeluisterd door een paar medewerkers. Correspondent Fleur Launsbach volgt de zaak en heeft de laatste update. Hij heeft 33 artikelen de rechtszaal ingebracht... waarvan hij zegt, dit is informatie die ze niet hadden kunnen weten. Dus ja, het is best wel een unieke situatie vandaag. En Prins in het getuigenbankje, dat is echt best uniek. Harry heeft in totaal drie zaken tegen de Britse pers lopen. Hij wil hen laten boeten voor hun wangedrag. Het weer dan nog. Het is lekker zonnig. In het noorden wat meer bewolkt. Ook in het oosten en zuidoosten kans op wat meer wolken. Het is nog steeds een graad of 23.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 y buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.